met het NOS-journaal. Het dodental van de vliegtuigcrash met een militair toestel in het zuiden van Colombia is flink opgelopen. Eerder was nog sprake van acht doden, nu zijn het er al 66, zeggen militaire bronnen tegen persbureau Reuters. Tientallen inzittenden liggen in het ziekenhuis, veel van hen in kritieke toestand. In totaal waren er 125 militairen aan boord van het toestel. Dat stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk in Colombia is nog niet bekend. Na acht jaar onderhandelen hebben de EU en Australië een handelsakkoord bereikt. Australië heft bijna alle importheffingen op Europese goederen op. Ook Australische exportproducten naar de EU worden vrijgesteld van invoerrechten. ook gaan de EU en Australië op defensiegebied meer samenwerken... over bijvoorbeeld terrorismebestrijding en steun aan Oekraïne. De politie heeft gisteravond in opsporing verzocht aandacht besteed aan de explosie vorige week bij een kantoorpand op de Zuidas. Er werd een foto vertoond van één van de twee verdachten. Ze kwamen aanrijden op een fatbike. Een paar nachten voor de explosie op de Zuidas was er ook al een explosie bij een Joodse school in Amsterdam. Daarover zijn al meer dan 150 tips binnengekomen. Beide explosies zijn opgeëist door dezelfde groep. De politie roept iedereen die meer informatie over de verdachten heeft op om zich te melden. En het COA krijgt vanaf morgen dagelijks een dwangsom van Hardenberg opgelegd. De gemeente had geëist dat het AZC en een noodopvang uiterlijk vandaag zouden sluiten... maar het COA zegt dat dat niet lukt. De dwangsom is 55.000 euro per dag voor het AZC en 7.500 voor de noodopvang... met een maximaal bedrag van 5 miljoen euro aan boetes. Het weer nog, is bijna overal bewolkt, maar het blijft droog.